Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Verdacht van corruptie en omkoping bij de aanschaf van nieuwe politieauto's. Dat heeft een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigd. Een politiefunctionaris is inmiddels geschorst. Volgens bronnen van de NOS is een van de verdachten een lid van de staf van de korpsleiding van de nationale politie. Het meisje van 15 jaar dat gisteren werd mishandeld in Eemuiden ligt in het ziekenhuis. Het meisje was eerst thuis, maar volgens het Haarlems Dagblad blijkt ze nu een zware hersenschudding te hebben. Gisteren werd ze door twee jongens in elkaar geslagen. De beelden werden op internet gezet. Twee verdachten van 14 en 15 jaar zijn aangehouden. Rusland heeft in de VN-veiligheidsraad gezegd dat er een informatieoorlog wordt gevoerd rond de ramp met de MH17 in Oekraïne. Volgens de Russische ambassadeur krijgen Rusland en de Oekraïnse separatisten de schuld van de crash, terwijl daar volstrekt geen bewijs voor is. Het definitieve rapport van de onderzoeksraad is volgend jaar zomer klaar. Het Catalaanse parlement heeft ingestemd met een wet die een peiling mogelijk maakt. Bijna 80% van was voor. De regioregering wil peilen of de Catalanen onafhankelijk willen worden van Spanje. Eigenlijk willen de Catalanen een referendum, maar dat werd door de Spaanse regering afgekeurd. De koers van het Chinese internetbedrijf Alibaba is op de eerste dag dat het aandeel werd verhandeld met 38 gestegen. Bij opening van de beurs in New York steeg het aandeel meteen 36 en het sloot nog wat hoger op bijna 94 dollar. En Oekraïne doet volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat zegt de staatsomroep. Er is volgens de directeur niet genoeg geld voor. Het Songfestival is volgend jaar mei in Wenen. En dan nog het weer. Vooral in het oosten nog een paar buien met kans op onweer.